1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Oudere automobilisten mogen voorlopig niet doorrijden met een verlopen rijbewijs. Minister Grapperhaus is niet bereid om een verlopen rijbewijs van 75-plussers tijdelijk te gedogen. Ouderen die moeten soms langer dan een half jaar wachten op een gezondheidsverklaring... terwijl er eigenlijk negen weken voor staat. Vanwege de lange wachttijden besloot minister van Nieuwenhuizen... dat 75-plussers een jaar langer mogen doorrijden zonder keuring. Maar dat moet dan wel eerst wettelijk zijn geregeld. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt minister Grapperhaus. Een farmaceutisch bedrijf dat zware verslavende pijnstillers met oxycodon produceert... heeft een voorlopige schikking getroffen. Daar zou zo'n 12 miljard dollar mee gemoeid zijn, melden Amerikaanse media duizenden Amerikaanse steden, ziekenhuizen en andere partijen stellen Purdue Pharma aansprakelijk voor de duizenden slachtoffers van de pijnstiller. Ook de familie die het bedrijf bezit wordt verantwoordelijk gehouden. Die zou nu afstand moeten doen van het bedrijf dat failliet wordt verklaard. En nog niet alle betrokken partijen zijn akkoord met de schikking. Zij denken dat er meer te halen is. De koopkracht is vorig jaar met een klein, maar een klein beetje gestegen, met gemiddeld 0,3 procent. Dat komt volgens het CBS doordat de cao-lonen amper omhoog zijn gegaan. Er waren ook flinke verschillen. Mensen die een nieuwe baan vonden, die gingen er vaak fors op vooruit. Gepensioneerden die gingen er juist een beetje op achteruit. En milieuactivisten hebben een rivier in Zurich in Zwitserland tijdelijk groen laten kleuren met een kleurstof. Ze wilden daarmee aandacht vragen voor de opwarming van de aarde activisten zeggen dat ze uranine hebben gebruikt... een stof die volgens hen net zo schadelijk is als zout. Na een half uur verdween de groene kleur weer uit het water. Het weer nog, verspreid over het land nog wat buien... en het noorden lokaal dichte mist, koelt af tot een graad of 14. Overdag eerst bewolkt met in het zuidoosten nog een bui. Later wat ruimte voor de zon, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren.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 I don't wanna be right, right. If you tell me I'm wrong trying to reach the things that so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road, yeah. I tell ya it's hard, yeah. We walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road, yeah. I'm calling in sick. This is too much vitamins. My doctor done tell me this. Rum is me on the medicine, so tell the boss I'm calling in sick. This is too much vitamins. My doctor done tell me this. Rum is me on the medicine, so hey, on the road we drinking it. Oh. Get a job that I don't like. They want me work for the whole night.